Jan van der Putten met het NOS-journaal uit de hever Edi Wiesel. Hij wordt geroemd om zijn betrokkenheid, vergevingsgezindheid en strijd tegen haat. President Obama noemt Wiesel het geweten van de wereld. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij in het duister van de holocaust een licht en een voorbeeld voor de mensheid. Wiesel overleefde de concentratiekampen Auschwitz en Buchenwald. Hij kreeg in 1986 de Nobelprijs voor de Vrede. Wiesel is 87 geworden. Voor het dancefeest Sensation in de Amsterdam Arena zijn opvallend strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Voor de arena stonden zwaar bewapende agenten van een speciale eenheid. Bezoekers werden uitgebreid gefouilleerd. Rugzakken en andere grote tassen mochten niet mee naar binnen. De parkeergarage onder het complex is gesloten voor publiek. De gemeente Amsterdam had gehoord dat er misschien iets zou kunnen gebeuren bij Sensation. Wat dat was, wil de gemeente niet zeggen. Wel werden meteen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Een autobom heeft in de Iraakse hoofdstad Bagdad het leven gekost aan zeker 18 mensen. 45 mensen raakten gewond. De bom ging af in een Sjiïtische wijk op een plek waar veel mensen na zonsondergang naartoe kwamen om te eten. Aangenomen wordt dat IS verantwoordelijk is voor de aanslag in Bagdad. De Soenitische terreurbeweging viel vaker Sjiïtische doelwitten aan. Alle terroristen die betrokken waren bij de gijzeling in het restaurant in Dhaka waren inwoners van Bangladesh. Vijf van de zes mannen stonden volgens de politie op een opsporingslijst. Overlevenden vertelden dat de daders alle gijzelaars een vers uit de Koran lieten opzeggen. Wie dat niet kon, werd gedood. De daders vermoorden twintig mensen, onder wie negen Italianen en zeven Japanners. De verantwoordelijkheid voor de gijzeling is opgeëist door IS.